Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heijen in Limburg is een woning volledig verwoest door een explosie. Alleen een schoorsteen en een deel van een muur staan nog overeind. Het huis stond in een buitengebied op een afgelegen plek in het bos. Het is onduidelijk of er tijdens de explosie mensen binnen waren. De brandweer meldt dat er nog geen slachtoffers zijn gevonden. De oorzaak van de explosie in Heijnen wordt nog onderzocht. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege dichte mist. Lokaal is het zicht minder dan 200 meter, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Op verschillende plekken zijn ongelukken gebeurd. En op de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven zijn vanwege de mist vluchten geannuleerd of omgeleid. De weerswaarschuwing geldt nog zo'n vier uur. Donald Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd om het TikTok-verbod uit te stellen. De angst bestaat dat China de app gebruikt om invloed uit te oefenen of voor spionage. Daarom werd in april een wet aangenomen die de Chinese eigenaar van de app verplicht het platform te verkopen aan een Amerikaans bedrijf. En anders zou de app verboden worden. Trump wil dat voorkomen en probeert een politieke oplossing te zoeken. In Khartoum zijn vrachtwagens met voedselhulp aangekomen. Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de burgeroorlog... dat er in de Soedanese hoofdstad voedselhulp aankomt. Volgens hulporganisaties wordt de levering belemmerd. Ze worden wegen geblokkeerd door het leger en de paramilitaire groepering RSF. Die twee partijen strijden sinds vorig jaar om de macht. En de vuurwerkverkoop is weer begonnen. Op sommige plekken openden de winkels al om klokslag middernacht... en stonden meteen lange rijen... Het afsteken mag pas vanaf dinsdag 6 uur s avonds. In een aantal gemeenten geldt een vuurwerkverbod en mag niks worden afgestoken. Het weer op veel plekken dus dichte mist. In de loop van de ochtend verbetert het zicht en kan in, de zuiden af, in het zuiden af en toe de zon doorbreken.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 We spend the money that we don't possess. Our religion is to grow and blow it all. So it's shopping every Sunday at the mall. All we ever want is more, a lot more than we had before. So take me mess up money and things When you're broke, go and get a loan Take out another mortgage on your home Consolidate so you can afford To go and spend some more when you get bored All we ever want is more A lot more than we had before So take me to the Of money and things Let's swing Ka-ching.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 You could point a finger, but there's three pointing back. Adam Grew up mad and antisocial Hated outdoors, always in playing Madden Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life Now he's slowly losing his fire Close to retire, with one last hope he puts his arms up higher I can see him crying out, yeah, Is there anybody out there? He's really counting all your love, still struggling uphill But you act like you don't care Right now he can really use a shoulder Hanging on to over He's crying for your love tonight Lonely is hard to survive been talking to yourself Well, this is for everyone who's felt invisible If he ever saw a again, probably knock him out. His thoughts are whacked. He's mad, so he's talking back, talking black. Brainwashed from rock and rap. He sags his pants, blue rags, and a stocking cap. His stepfather hit him, so he socked him back and broke his nose.